uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het referendum in Griekenland gaat niet over de vraag of Griekenland binnen de eurozone moet blijven of niet. Dat heeft de Griekse premier Tsipras gezegd in een televisietoespraak. Mensen die zeggen dat een nee betekent dat Griekenland de euro inlevert vertellen volgens hem leugens. Hij zei verder dat het voorstel van de internationale kredietverleners onacceptabel is. Energiebedrijf Eneco stopt met investeringen in groene energie. Volgens topman De Haas moet het bedrijf de investeringen de komende jaren noodgedwongen terugschroeven met 400 miljoen euro. Daarmee is er geen geld meer voor de bouw van windparken en andere milieuvriendelijke installaties. Eneco noemt een besluit van de Hoge Raad de aanleiding. Die bepaalde dat energiebedrijven verplicht gesplitst moeten worden in twee delen. De levering van gas en stroom moet worden losgekoppeld van het beheer van de leidingen. Volgens Eneco betekent dat een verzwakking van het bedrijf, waardoor de doelstellingen uit het energieakkoord niet meer haalbaar zijn. De Verenigde Staten openen over drie weken een ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana. Op dezelfde dag gaat de Cubaanse ambassade in Washington open. Dat meldt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rond deze tijd legt president Obama een verklaring af over het herstel van de betrekkingen met communistisch Cuba. Die werden verbroken in 1961. Vorig jaar kondigden Obama en zijn Cubaanse ambtgenoot Castro aan dat ze weer diplomatieke banden zouden aanknopen. Een jongen van vier jaar die afgelopen weekend in het water viel in Rotterdam is overleden. De kleuter kwam door nog onbekende oorzaak in een sloot terecht in een park in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Hij werd door agenten uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisteren overleden. Het weer, het is zonnig, 27 graden op de Wadden en in het binnenland kan het 34 graden worden. Vannacht is het erg zwoel met minima rond 20 graden.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 Rondom Amsterdam valt het eh, reuze mee met de drukte. De meeste dagelijkse files staan nu bij Utrecht en Rotterdam. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knoop het Watergraasmeer en Eembrugge... bij elkaar opgeteld 10 kilometer file. En op eh, de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... tussen knoop het Prins Klausplein en Berkel en Roderijs 9. Kost je 10 minuten extra. Eerder vanmiddag heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. Dan op eh, de A27 van Gorkum naar Almere. Daar loopt het vast vanaf het knoop op het Lunette bij Utrecht tot aan Beeldhoven 4 kilometer.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 tight. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your clothes.